Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachten van Ash van vorig jaar hebben in hoger beroep zwaardere straffen gekregen. De twee hoofdverdachten kregen de doodstraf. In eerste instantie had een van hen levenslang gekregen. Of ze ook werkelijk ter dood worden gebracht is de vraag, want de doodstraf is in Marokko al 20 jaar niet meer uitgevoerd. Zeven andere verdachten kregen straffen van 2 tot 10 jaar. Bij de bomaanslag in april vorig jaar kwamen 17 mensen om, onder wie een Nederlander. Twee bommen ontploften in een café aan het centrale plein van Marrakesh, waar veel toeristen komen. Banken die een verzekering hebben afgesloten op hun Griekse staatsleningen krijgen hun schade vergoed. Dat heeft de internationale toezichthouder ISDA besloten. De organisatie heeft de Griekse bankendeal aangemerkt als een onvrijwillige sanering. Dat betekent onder meer dat verzekeraars schadevergoeding moeten uitkeren aan banken die zich tegen wanbetaling hebben verzekerd. Het gaat om een relatief klein bedrag, want de meeste Griekse leningen zijn niet verzekerd. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het is maximaal 3,2 miljard euro. Een Amerikaanse vrouw heeft via Facebook ontdekt dat haar man met nog een vrouw is getrouwd. De vrouw uit Seattle trouwde in 2001 met de man, maar woonde de afgelopen drie jaar niet meer bij hem. Op Facebook kreeg ze suggesties van mensen die ze mogelijk kent. Daartussen stond de tweede vrouw met een foto waarop ze samen met de man poseert bij een bruidstaart. De eerste vrouw lichtte de autoriteiten in die de 41-jarige man nu vervolgen. Hij kan een jaar cel krijgen. Het dubbele huwelijk was bij de burgerlijke stand niet opgevallen... omdat de man na zijn eerste huwelijk zijn achternaam had veranderd.